spoedige start. Het is de Jong met het NOS-journaal. Gemeenten zien geen verbetering in het systeem waarmee het persoonsgebonden budget wordt uitbetaald, ondanks beloften van staatssecretaris Van Rijn. In Nieuwsuur noemen wethouders van Amsterdam en Groningen het systeem failliet. Dit jaar bleek dat de Sociale Verzekeringsbank veel moeite heeft met het uitbetalen van de PGB. De uitvoeringskosten zijn inmiddels gestegen tot 75 miljoen euro, terwijl het uitgangspunt ooit 30 miljoen was. Europese Unie verlengt de economische sancties tegen Rusland met zes maanden, omdat Rusland de gemaakte afspraken niet nakomt. De strafmaatregelen werden eind juli 2014 ingevoerd als reactie op het optreden van Rusland in Oekraïne. Ze treffen vooral de Russische financiële, militaire en energiesector. De Duitse bondskanselier Merkel zei vorige week al dat de sancties van kracht blijven zolang het staakt het vuren niet wordt nageleefd. Werknemers van de Nederlandse vestigingen van IKEA hebben een open brief gestuurd naar oprichter Ingvar Kamprad. In de brief klagen ze over de hoge werkdruk en de angstcultuur in het bedrijf. Medewerkers die fouten maken of kritiek hebben worden keihard aangepakt, zegt vakbond FNV Handel. IKEA zegt dat de klachten serieus worden genomen, maar wil er nog niet op ingaan voordat er met de FNV is gesproken. Het woonwarenhuis heeft in Nederland 13 vestigingen en 5000 medewerkers. De politie mag geen verkeerscontroles inzetten om criminelen te pakken. De rechtshof in Amsterdam heeft dat bepaald in een zaak van een man die was gepakt met een kilo wiet in zijn auto. De politie zat hem achterna en zette een verkeerscontrole op om hem te kunnen aanhouden. Volgens het Hof is dat misbruik maken van controles. Die zijn niet bedoeld om criminelen op te sporen. De man met de wiet is daarom vrijgesproken weer, vanuit het westen steeds meer regen. Aan de kust een stormachtige wind. Op de Wadden mogelijk even een zuidwesterstorm. Minima vannacht 11 à 12 graden. Morgen in de loop van de dag droger, minder wind. En het wordt maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Op de A1 Amsterdam Amersfoort staan in beide richtingen bij brugge, files met de lengte van 4 kilometer. Richting Amsterdam nog eens een keertje 6 kilometer tussen Naarden en Muiden. A2 Amsterdam richting Utrecht. Voor knooppunt Holendrecht 3. En op de A4 in de richting Den Haag. Tussen Hoofddorp en Roelvaansveen 5. En verderop 5 kilometer bij Dorp. Op de A9 richting Alkmaar 5 kilometer tussen Oudekerk en de Amstel en knooppunt Badhoevedorp Op de A12 Den Haag in de richting Utrecht. Voor knooppunt Prins Klausplein 3 kilometer. En richting Den Haag staat 6 kilometer voor knooppunt Prins Klausplein. A15 richting Rotterdam 2 kilometer bij Hangsveld Giesendam. En op de A20 richting Gouda staat 3 kilometer bij Rotterdam-Krooswijk. Dan de A27 van in de richting Almere bij Beeldhoven 3 kilometer.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 Heet van de naald. single verscheen in de States en nu al in dit programma. Actueler kan niet. De Conscious Rednecks hebben de sleutel gekregen. Je hoorde dat in I've Got Your Key. Moses Wrangle mist helemaal niets en vertolkt dat in We Ain't Missing Nothing. En van wie is die sleutel dan wel? Die is van KLN en Jots Christina zingt erover. Nee hoor, alle gekheid op een stokje. De songs hebben niets met elkaar te maken. Van harte welkom en ik wens je weer veel luisterplezier.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 She'll steal your heart, take you for a ride if she can. She'll chain you up, make you cry, take you for a ride, hang you out to dry. Her name is Kayla Ann, and she wants to have a ball tonight. and cry. Took her for a ride, hung him out to dry. Her name is Kelly, and she wants to have a ball make your crap. Take you for a ride, hang you out to dry. Her name is Kellyanne, and she wants to have a ball. cry. Take you for a ride, hang you out to dry. Her name is Caroline, and she wants to have a ball tonight. Uh oh, you better watch out now. Here comes trouble. In dit eerste uur aandacht voor het album en de act van de maand. Ook het Nederlands blok komt weer aan bod. De original van deze week is Put Another Lock on the Fire. In het tweede uur een cover van deze song. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Van alle countryhelden uit de jaren 90 was Alan Jackson altijd het meest bescheiden. Garth en Shania gaven de meest spectaculaire concerten. En Reba had naast haar muziek ook een carrière als tv-ster. Maar Alan Jackson was altijd gewoon Alan Jackson. Een sympathieke gast met een mooie donkerbruine stem... die met de regelmaat van de klok albums van een constant niveau afleverde. En dat doet hij nog steeds... In de afgelopen jaren verschenen er maar liefst vijf Jackson-albums en nu is er het nieuwe Angels and Alcohol, waarop Jackson laat horen dat hij het nog altijd niet verleerd is. There you were standing by the screen door slamming, rather clear what's taking place. You were holding on to Louis. acting, he was heavy. That plastic handle just about to break. Well, then you picked up Chloe. She knew y'all were going. She started barking like a tank. Well, I was shocked and I was jolted, but I would not be lonely. Cause I got Jim and Jack in hand. Take your string bikinis, your apple martinis. Take what's left there in the bank. Take your flag water in that damn perfume I never liked. Take your black Mercedes, all that stuff for ladies. To me, you're just a total blank. Go on and leave me, baby. I don't need you. I got Jim and Jack and Hank. Well, now you left screaming and your tires screeching. That little dog became a little sad and called up my old dad. He said, Son, you just woke me from my nap. I told him you had left me. He said, Son, now don't you hate me. You know exactly what I think. You know you're better off. You can fish and you can golf. You still got Jim and Jack and Hank. Take your string bikinis, your apple martinis. Take what's left there in the bag." Take your flat iron and your curlers, your sparkling water and that damn perfume I never liked. Take your black Mercedes, all that stuff for ladies. To me, you're just a total blank. Go on and leave me, baby. I don't need you. I got Jim and Jack and Hank. That's right. whiskey, I began to listen The songs out in my truck you couldn't crank. I started feeling empty, then again it hit me. I've got Jim and Jack and Hank. Take a string bikinis, your apple martinis. Take what's left there. Jackson met Jim en Jack en Hank. De eerste single afkomstig van zijn laatste album. Sarah Gail Meach neemt het sokje van hem over met At the Bar Again. Yeah, I found love in Southern California And I've got no one in Southern California except for the locals at my neighbor. He lied to me in Southern California on a day trip to Tijuana to buy some pills in bulk. And it's lonely here in Southern California. Man, those city lights can make you feel de maand. Voor een korte tijd in de late jaren 80 was Katie Oslin een van de meest populaire vrouwelijke countryzangeressen. Zij was heel anders dan elk van haar collega's. En ze kwam met een hele moderne country pop aanpak, compleet met synthesizers. Met Hey Bobby scoorde Katie Oslin een top 10 hit. We schrijven 1987. ben nog geweldig trots op het feit dat ik in 1986 Lee Towers in contact heb gebracht met Dobie Gray. Het gevolg was dat Dobie in Lee's Gala of the Year stond. Ter gelegenheid daarvan werd het album From Where I Stand uitgebracht. Helaas zonder veel succes, hoewel de titelsong een juweeltje is. how much your love has done for me. Is it clear? I will always want you near. Is it written in my eyes how much I love you? From where I stand. afraid. swept my heart away. You held me close beside you and helped me find my way. Honestly, you are still the one for me, and my heart is gonna be with you forever. Where. from where I De original van deze week. Tom Paul Glazer scoorde solo zijn grootste hit met de door Shell Silverstein geschreven Put Another Lock on the Fire met als hoogste positie de 21ste plaats in de country hitlijst. Ook leverde hij een bijdrage aan het album Wanted The Outlaws, samen met Willie Nelson, Waylon Jennings en Jesse Coulter. Begin jaren 80 was hij met zijn broers Jim en Chuck in Nederland. In het tweede uur een cover van Put Another Log on the Fire. Put another log on the fire Cook me up some bacon and some beans And go out to the car and change the tires. Wash my socks and sew my old blue jeans. Come on, baby, you can fill my pipe and then go fetch my slippers and boil me up another pot of tea. Then Now don't I let you wash the car on Sunday Don't I warn you when you're getting fat Ain't I gonna take you fishing with me someday Well, a man can't love a woman more than that Ain't I always nice to your kid sister Don't I And you know it ain't feminine to fight. So put another log on the fire. Cook me up some bacon and some beans. Go out to the car and lift it up and change the tire. Wash my socks and sew my old blue jeans. Come on, baby, you can fill my pipe and then go fetch my slippers. And boy, Hij is net gescheiden van Hollywood-actrice Manny Moore en wordt ongelukkig van het vooruitzicht van de winter. Het zou de eerste eenzame kerst in vijf jaar worden. Ik dacht bij mezelf, What the fuck ga ik doen, zegt Adams in een interview met het Rolling Stone magazine. Troost vindt hij in 1989. Het hitalbum van Taylor Swift dat op dat moment alle records breekt. Adams hoort meer dan gelikte popsongs. Ik bleef maar nadenken over de emoties in de nummers en de manier waarop ze in elkaar zaten. Luisterend naar het album ontstond voorzichtig het idee om de nummers volledig om te vormen naar zijn eigen stijl. All You Had To Do Was Stay is één van die bewerkingen. blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Tex-Mex en Cajun muziek wordt ook in ons eigen land gemaakt. Een drietal songs heb ik voor deze rubriek geselecteerd. Dwayne Verheijden is door good old Flaco Jiménez in de armen genomen en hij steekt de oude meester naar de kroon. Samen met zijn band de Tex-Mex Explosion vertolkte Dwayne het Los Lobos succes Serenata Norteña. Vervolgens zoeken we het in de Cajun als Captain Gumbo het aloude Colinda voor het voetlicht brengt. Pinchitas Caliente waagt zich aan het door Dick van Altena geschreven Go in Loco. Al sonar del bajo sexto, al del contrabajo y el arrullo de acordeón. esta noche cantada. que no venga con mariachi, que no venga con orquesta. Crossroads. Kees flying so Now that I know that the wave on the radio is the end of the world tune. Adios, man, I'm going loco. My heart's sad, missing you so. You left me behind. Now I'm losing what's left of my mind. was het blokje country uit eigen land. Op zijn onlangs uitgebrachte album Cass Country gaat Don Henley het duet aan met Dolly Parton in When I Stop Dreaming. Het is meteen de mooiste song van het hele album. Fresh New Country When I stop dreaming That's when I stop that I van de maand. 10 nummers schotelt hij ons voor. 6 ballads en vier midtempo nummers. Het openingsnummer You Can Always Come Home is meteen een van de hoogtepunten, een ballad die langzaam op gang komt, maar steeds indrukwekkender gaat klinken. Alan Jackson. Gotta live a little before you die. So open that door. Step out in the bright sunshine. Follow your heart and remember anytime. You can always come home. Where your heart, there's still a place, no matter how right or wrong you've gone. You can always come home. So pack your bags, smile and say goodbye, and chase those dreams. And when you there's someone praying for you every day, even if you never. Daddy said to me the very same words. And I took those words with me when I was afraid. I'd pull them out and think just how much they mean to me. You can always come home wherever this road leads, you can get back to a love that's strong and free. You'll never be alone. In your heart, there's still a place, no matter how right or wrong you've gone. You can always come Voor mij was dit een happy hour. Hopelijk voor jou ook. En als dat zo is, neem ik je graag mee naar het tweede uur van Crossroads. Sonny Sweeney helpt een handje bij dit afscheid voor even. As my eyes grow accustomed to smoky dim lights, I see the jukebox near the door. stuur jullie allemaal fijne dagen en...